Het nummer was ook een tijd onbereikbaar. Bij de GGD kregen ze vooral twee soorten groepen aan de lijn. We horen ook veel jongeren, maar ook heel veel mensen die naar het buitenland op vakantie willen. En dan zeggen, hé, hey, dan nemen we één prik, dan kan ik snel op vakantie. Die horen we ook. 70.000 afspraken zijn er tot nu toe gemaakt. Volgens demissionair minister De Jonge zijn er 200.000 vaccins beschikbaar. Vanavond is Britney Spears voor het eerst zelf te horen in een rechtszaak tegen haar vader. De zangeres staat al meer dan 13 jaar onder zijn bewindvoering nadat ze ooit een handtekening zetten onder een contract, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Waar ze voor had getekend bleek een systeem dat alle rechten over je leven krijgt. Je financiën, met wie je contact mag hebben, je doktersbezoek, je huis en bezittingen. Het is voor het eerst dat Britney openlijk haar kant van het verhaal vertelt. En op het EK beginnen rond deze tijd de laatste wedstrijden in Pool E. Spanje moet daarin nog flink aan de bak. Ze zijn nog niet zeker van de volgende ronde. De Spanjaarden spelen nu tegen Slowakije. En tegelijkertijd begint ook de wedstrijd Zweden-Polen. En in clubs en poppodia worden de glazen gepoetst, de biertanks gevuld en de zalen afgestoft. Het is aftellen naar zaterdag. Want na dik een jaar mogen de clubs en podia dan weer open. Bij poppodium Doornroosje in Nijmegen was de boel binnen twee minuten uitverkocht. Ruim duizend mensen hebben kaartjes om daar aankomend weekend helemaal los te gaan. Het mooie is dat ehm, hier, als men hier binnen is... Ehm, alle basismaatregelen losgelaten kunnen worden. En dat kan omdat men van tevoren een negatieve test moet laten zien aan de deur. Dus als men binnen is, eh, kunnen we het feest vrijuit beleven. Het weer, het is droog maar bewolkt. Morgen wel wat meer zon. Het is met 20 graden en weinig wind wel wat warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Eh, Vanuit de studio natuurlijk. Met om 8 uur vanavond Fan FM van onze programmamaker Pim Groof. En Fan FM is eh, een programma gepresenteerd door iemand die het dan twee uur lang gaat hebben over zijn favoriete artiest. En dat is vanavond Roy de Smet. En zijn favoriete artiest is, eh, artiest is Bob Dylan. Straks eh, de Rip of the Record. Welke plaat uit het heden heeft zijn succes te danken aan een plaat uit het verleden. En in twee uur de mini-concertagenda. Waar eh, moet je naartoe allemaal. Dat is allemaal straks. Verder veel nieuwe muziek. Onder andere Tom, Tom Model, de nieuwe Tom Model. Zou die het succes weer opnieuw kunnen behalen. Wat hij had met Another Love. We begonnen met ehm, Rita. dat hoorde je wel toch? Rocksteady. Verder met de Supremes. I'm a little bit lost now. And there's a little bit of frost now. And the snow's gonna fall now. And I'm a little bit small now. Like I was back when now. uit Amerika. een tegenwoordig woonachtig eh, in een of ander gehucht in, eh, in Wales samen met zijn vrouw. Misschien dat je hem nog kent van de Fellow Travelers. Maar je eh, solo van zijn album Country Hustle uit 2017. Jeb Loy Nichols, Don't Drop Me. Ja, als je dan toch een naam kiest, artiest... dan kun je toch een beetje afvragen hoe iemand aan de volgende naam komt. de man heet Little Beaver. Nou, vul het zelf maar in. Party Down, zo heet zijn nummer. 23 juni van 8 uur tot 10 uur s'avonds weer een aflevering van Fan FM. Dit keer met Roy de Smet over Bob Dylan. Dus weer een aflevering met goede muziek en leuke verhalen, feitjes en anekdotes. sound is de bever van het westelijke halfrond. Uh, daar trappen we mee af, eh, dit drieluik. Eh, de Party Down hoorde je van Little Beaver. Daarna Gabriels, staat voor gloedje nieuw en staat voor dikke warmbloedige zool. Gospel, Electronica, dancefloor, jazz, strijkers en Spaced Out Rhythm and Blues. Zo noemen ze hun, eigen album. en dan ook nog eens keer met de geweldige stem van Jacob Lusk. Eh, Love and Hate in Different Time. Eh, eh, Gabriel dus. En daarna George Benson, Nature Boy. Tijd voor de Rip of the Record. Welke plaat uit het verleden heeft zijn succes te danken aan een plaat uit het heden, maar dan andersom. ze kwamen uit in 1990 en wie herinnert zich niet de clip vol met psychedelica, late 60s outfits en Bootsy Collins. Nummer leunt vooral op één sample, namelijk die uit de film Blow Up. Met nummer eh, Bring Down the Birds. Eh, al zaten er nog veel meerdere samples in. Van onder andere Ralph McDonald, Billy Preston, The Headhunters, Ray Barretto en Vernon Birch. Maar zoals gezegd, één hart duidelijk de overhand. Delight, daar hebben we het over. Grooves in Heart met dank aan Herbie Henkop. De hoogste notering in de top 40 hier in Nederland. Was de tiende en eh, dat was in 1990. En de magazine Time Out plaatste het eh, nummer op eh, nummer 23 van de beste 100 party hits of all times. Dierluids Grooves in Heart, die hoorde je. Met dank dus aan Herbie Hancock, Bring Down the Birds. Straks nog in twee uur de mini-concertagenda. Maar nu eerst de Brothers and Sisters van de Brand New Habits. your body right across the floor. Just something about you, baby. Don't stop moving. Baby, keep on dancing till the break of dawn. Dance the night away and hold me close. Baby, don't let go. DJ, play my song till the early morning. Nothing you won't do for love. What did I ever do to have this woman in my life? feels. Feels so good to touch you. Show you my feels. so good to know. Feels so good to feel so good. Feels so good to dance with. Feels so good. in oktober. Dus dat wordt een eh, gezellig maandje. Zero Seven hoorde je met José González. En hij komt dus eh, naar de Paradiso. Eh, en daarvoor José James met Feel So Good. en ook hij dus naar de Paradiso. Maar dat straks allemaal in het tweede uur. Zoals beloofd zou ik de nieuwe Tom Odell draaien. Je kent hem natuurlijk van Other Love. Dat was een enorme wereldhit. en net is zijn nieuwe nummer uitgekomen. ben benieuwd of je het net zo goed vindt. Ik vind het fantastisch. Lose You Again heet het nummer Tom Odell. I got a one-way ticket I got a master plan A letter in my pocket Baby, some roses in my hand I got a reputation Eh, waar dit vanaf afkomstig van is. Nee, meerdere nummers die ze daar gecoverd heeft. Onder andere My Name Is en Lose Yourself. En dit was eh, And So We Dance. Kelly Lee Evans hoorde je. Met het nummer van Stromae natuurlijk. Allo on Dance. Uh, en daarvoor, zoals gezegd, Tom Odell, Lose You Again. Ik vind het echt fantastisch als je dan nog een keer zo'n knap nummer weet, te schrijven, weet te schrijven. Ik vind het echt magistraal. Ik vind het ook een beetje een Eurovisie Songfestival nummer. het is net uit. Ik ben benieuwd of het een hit gaat worden aankomende tijd. Eh, de checkmates nu. Got to see you soon. I got man's made of muscles and blood, muscles, blood, skin and bones, with a mind that's weak and a back that's strong, working all day long. to the company style. driving rain. Fighting trouble's been my middle name didn't step aside. A lot of men didn't, and a lot of men they died. See me coming. See me coming. See me coming. Step aside. origineel is van uh, Tennessee Ernie Ford. Met eh, dank eh, aan mijn vader nog. Iets wat hij me heeft nagelaten, dit nummer. En natuurlijk een favorietje van mij en van oud-presentator hier bij CFM. Koen van den Berg. We gaan eruit voor de reclame. Onze reclame of onze inkomsten.